Volgens Wilders is er vanochtend een gesprek geweest tussen de twee kritische kamerleden... VVD-leider Rutte, CDA-fractievoorzitter Verhagen en CDA-kamerlid Beideveld. De twee zouden daarin hebben gezegd dat ze ook alle maatregelen uit het gedoogakkoord zullen steunen. Gisteren ontstond ophef over recente uitlatingen van Ferrier en Kopjan. Die hadden gezegd dat ze Wilders wilden ontmaskeren. In een huis in Rijswijk zijn een moeder en een kind doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Politiemensen troffen de lichamen aan toen ze meegingen met de deurwaarder die hen het huis uit moest zetten. Of er een verband is tussen de uitzetting en de dood van de vrouw en het kind is niet duidelijk. Na Amsterdam gaat ook Rotterdam de komende jaren fors bezuinigen. Zo verliezen duizend ambtenaren hun baan. Wordt er gekort op subsidies, gaat een aantal bouwprojecten niet door... en wordt er gesneden in de daklozenopvang. Ook wil het college van PvdA, VVD, D66 en CDA... dat 20.000 mensen met een bijstandsuitkering aan het werk gaan. Rotterdam moet de komende jaren miljoenen bezuinigen. Alleen kaas uit Nederland mag voortaan het keurmerk Gouda Holland en Edam Holland voeren. De Europese Commissie heeft Edammer en Gouda kaas een beschermde status gegeven, plus een keurmerk. Producenten van kaasvarianten in de rest van de wereld mogen de woorden Gouda en Edam nog wel gebruiken, maar dan zonder de toevoeging Holland en zonder keurmerk. De acteur Anthony Kamerling is overleden. Zijn familie zegt dat hij leed aan depressies en zelf besloten heeft zijn leven te beëindigen. Kamerling werd begin jaren 90 bekend door de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Later was hij succesvol in speelfilms en speelde hij in de musical Turks Fruit. Anthony Kamerling is 44 jaar geworden. Het weer wisselen bewolkt. In het zuiden kan wat regen vallen. Met een zwakke tot matige oostenwind. En maxima tussen 17 en 20 graden is het opnieuw zacht. Vanavond bewolkt, vannacht opklaringen. Morgen meer zon.